4 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Op sociale media schrijven mensen die zeggen dat ze het incident hebben gezien... dat het om een aanslag gaat. Begin deze maand reden drie radicale moslims met een busje op London Bridge... waar ze voorbijgangers aanvielen met messen. De partij van de Franse president Macron heeft bij de verkiezingen een absolute meerderheid in het parlement behaald. Hij heeft samen met zijn bondgenoten ruim 300 van de 577 zetels. De overwinning is daarmee iets minder groot dan werd voorspeld, maar de klap voor de gevestigde Franse politieke orde blijft enorm. Zo hebben de socialisten een ongekend aantal zetels verloren. Ze hadden er 273 en houden er nog maar 29 over. Het opkomstcijfer van de Franse verkiezingen was met zo'n 43 historisch laag. Vier gewapende mannen hebben in Mali een resort aangevallen waar veel buitenlanders komen. Volgens de regering zijn er twee doden en hebben veiligheidsgroepen 36 mensen kunnen redden. Volgens minister Koenders waren er ook zes Nederlanders in het resort. Ook zij zijn veilig. Koenders zegt dat hij geschokt is door de aanval. In Mali voerde moslimextremisme vaak eh, aanslagen uit. Verantwoordelijkheid voor een eerdere aanval op een hotel in 2015 werd opgeëist door Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. Het weer vannacht vrij helder, maar ook wat nevelig en het is afgekoeld naar een graad of 15. Overdag landinwaarts 30 of 31 graden, maar er zijn dan wel wat meer stapelwolken en sluierwolken.